De Democraten wilden niet met de begroting instemmen... omdat het verlengen van de zorgverzekering van 24 miljoen Amerikanen ontbrak... De Republikeinen willen dat dit apart behandeld wordt en kregen uiteindelijk hun zin. De shutdown was de langste uit de geschiedenis van de VS. Mensen met weinig geld hoeven volgend jaar bij zorgverzekeraar Mensis geen eigen risico meer te betalen. Wie voor de speciale polis in aanmerking komt, wordt door de gemeente bepaald. Mensis hoopt dat door de maatregel mensen die bang zijn voor hoge zorgkosten toch geholpen kunnen worden. De maatregel geldt voorlopig alleen voor mensen uit Groningen, de Achterhoek, Twente en Arnhem. In Zuid-Korea is een vrachtwagen een markt op gereden. Het voertuig reed zo'n 150 meter door. Daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn bewusteloos, melden de hulpdiensten op de Zuid-Koreaanse televisie. Wat de oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. De Sinterklaas-intocht in Ierseke gaat dit jaar niet door. Actiegroep Kickout Zwarte Piet heeft daar een demonstratie aangekondigd in het Zeeuwse dorp. Dat was vorig jaar ook al zo. Toen liep de demonstratie uit de hand doordat tegendemonstranten met eieren gooiden. Het Sinterklaascomité in Ierseke zegt dat de veiligheid van de kinderen dit jaar niet gegarandeerd kan worden. Een broche van Napoleon heeft op een veiling veel meer opgeleverd dan gedacht. Het sieraad werd verkocht voor 3,8 miljoen euro... terwijl er op enkele honderdduizenden euro's was gerekend. Napoleon had de broche bij zich toen hij moest vluchten na de slag bij Waterloo in 1815. Het weer veel bewolking, maar in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond gaat het in het midden en noorden regenen.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 In Zuid-Korea is een vrachtwagen een markt opgereden. Het voertuig reed zo'n 150 meter door. hebben zijn 20 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn bewusteloos. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Australische deelstaat Victoria is een wet ondertekend... die de oorspronkelijke inwoners van Australië meer zeggenschap moet geven... over beslissingen die hen aangaan. Het is voor het eerst in Australië dat zo'n wet is aangenomen. Het weer, veel bewolking, maar in het zuidoosten schijnt soms de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond gaat het in het midden en noorden regenen. Dit is ZFM. ga je weer. Stoot je aan dezelfde steen. Vraag jezelf om vergiffenis in de spiegel op de wc. Oud een genoeg, maar nog niets geleerd. Geen vertrouwen meer, geen vertrouwen meer.